ZFM wenst u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Carmen Verheul met het NOS Journaal. Bij het Belmeniet-register hebben zich sinds oktober ruim een miljoen mensen aangemeld. Ze willen geen telefonische verkooppraatjes meer. Het Belmeniet-register is ingesteld door staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken. Bedrijven moeten dat register eerst raadplegen voordat ze mensen gaan bellen. Voor 1 oktober hadden zich al 2,6 miljoen mensen aangemeld bij het infofilter, waar nu het Bel niet register voor in de plaats is gekomen. De ANWB adviseert mensen om tussen 9 uur vanavond en 12 uur morgenmiddag niet de weg op te gaan. De wegen kunnen dan door ijzel erg glad zijn. NOS-weerman Gert Hiemstra denkt dat het vanavond rond 7 uur begint te regenen in het zuiden van Limburg. Waarna de neerslag zich in de loop van de avond snel over het land verspreidt. Vooral in het noorden is de kans op ijzel groot. En net als in Nederland waarschuwen weerkundigen in Groot-Brittannië, Duitsland en de Verenigde Staten om op kerstavond niet de deur uit te gaan. In Noord-Duitsland en Schotland gaat het vanavond ijzelen. In het noorden van Amerika sneeuwen. Er zijn al veel vluchten geannuleerd, onder meer in Chicago. Duizenden mensen wachten tot het vliegverkeer weer op gang komt. De epidemie van de Mexicaanse griep is volgens het RIVM voorbij. Op dit moment hebben 41 op de 100.000 mensen griepverschijnselen en dan is er geen sprake meer van een epidemie. Sinds de uitbraak zijn 51 mensen aan de Mexicaanse griep overleden. In de meeste gevallen waren ze al ziek. De grens tussen Rusland en Georgië gaat in maart volgend jaar na ruim drie jaar weer open. Het is ook de bedoeling dat het vliegverkeer tussen Rusland en Georgië wordt hervat. De grens ging in juli 2006 dicht vanwege ruzie over de toekomst van de Georgische provincie Zuid-Ossetië, waar veel Russen wonen. En die ruzie liep vorig jaar uit op een oorlog die Rusland na vijf dagen won.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 りが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 Buiten is het koud. Binnen is de winterse 50. 50. 50. 35.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 dreamed about.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 Wens je fijne kerstdagen. En de grootste kersthits aller tijden. De Winterse 50. 33.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 heilige geest die hing daar te schijnen aan het plafond. In zijn blauwe training, zijn purperen plastron. Op dat moment zei Jozef, kijk dat is hier mijn kleine. We zien maar zijn neus, het is helemaal de mijne. De heilige geest moest lachen, hou arme sukkelaar. Die kleine die is van mij, want ik was de ooievaar. Jozef gaf de geest een goed mot op zijn gezicht. Toen zaten ze meteen zonder klank en zonder licht. Jezus is geboren, Alleluia, hallo. Jezus is geboren in een bakje vol met stro. Ze bleven daar maar zwaaien met hun vuisten in het rond. De os en de nezel lagen knock-out op de grond. Toen kwam God de Vader en hij sprak, dit is mijn zoon. Nu stonden ze te gapen, nu zaten ze daar schoon. Jozef kon niet volgen en die is beginnen zuipen. En Maria van Afronten, die wist ook niet meer waar kruipen. Dan werd me daar een kermis, dan werd me daar een klucht. Toen viel er nog een nest met engelen uit de lucht. Ah, Jezus is geboren, halleluja, hallo. Jezus is geboren in een bakje vol met stroom. Jezus nam zijn fles met pap en en heeft nog grap een verse piesdoek aangetrokken. Hij zei vrede op aarde aan iedereen die dat wil. Toen werd weer alles kalm en alles werd weer stil. Hij had er daar genoeg van en hij ging er maar vandoor en trok zijn areoeltje scheef over zijn oor. Hij is gelijk nog groot en is aan sportwagen gekropen. Al wie dan mij volgen wil, zal vreed hard moeten lopen. Christen is geboren, halleluja. Stille nacht, onveilige nacht, alles brandt, smult heel zacht. Weet u hoeveel gezellige fonduavondjes eindigen met een ontbijt in het brandwondencentrum? Weet u hoeveel brandende kaarsjes jaarlijks de levensvreugde van kinderen doven? U wilt weten hoe u dat kunt voorkomen? Kijk dan op brandwonden.nl.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 captive in the snow. On that Akita, you will never know anything about my home. I never know how good it feels to hold you.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 Schouw. was enkel alleen om de reden dat hij als voorkant voor Schub met me liep. In mijn eentje speel ik geen ezel, riep ik maar toen zei majolijn. Laat een overzicht van de nummers 40 tot en met 31. 40. 真的在喝彩。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 But as long as you love me so, let it snow, let it snow and snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm.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 times in a dream you appear outside under the purple sky. Dying. disturb me far through the snow. I'll think of you wherever. did snow. But even if the sun shines from now to Christmas Day, as far as I'm concerned, I know it's gonna be. de grootste kersthits aller tijden. Dit is de Winterse 50. Nieuw in de Winterse 50. 26. 50. luistert naar de Winterse 50. De grootste winterhits aller tijden. Dit is de Winterse 50. is de Winterse 50. Winterse 50.